Goedemorgen, ik ben Dielke Deertra en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vorig jaar minder verkeersongelukken gebeurd. Door corona was het minder druk op de weg en dat leidde tot 20% minder ongelukken. Maar sommige bestuurders maakten ook misbruik van de situatie, zegt de politie. Zeker in de eerste helft van, eh, van vorig jaar zag je dat eh, die bijzonderheid van die hele lege wegen... Eh, doordat heel veel mensen thuis bleven tijdens de lockdown bij sommige bestuurders wel uitlokte om of sneller te rijden... of soms echt wel excessieve snelheidsovertredingen te plegen... tot en met binnen de bebouwde kom toe. Dus niet alleen op de autosnelwegen. Er vielen nog steeds relatief veel slachtoffers... doordat er meer fietsers en voetgangers op straat waren dan anders. Nederlandse bergers hebben een sleepkabel weten vast te maken aan het containerschip... dat stuurloos richting de Noorse kust aan het drijven is. Dat schip raakte begin deze week in de problemen toen een deel van de lading verschoof... en die onbestuurbaar werd. Vanochtend wordt het gevaarte weggesleept richting een haven. Theo Hiddema komt terug als politicus voor Forum voor Democratie. Hij zegt tegen de krant NRC dat hij de Eerste Kamer ingaat. Daar komt een forumstoeltje vrij. Hiddema stopte eerder als Tweede Kamerlid... na de rel over antisemitisme en racistische appjes van Forum Jongeren. En een lekker avondje voor Paris Saint-Germain. Di Maria, Di Maria, die wil envoyer Mbappé. Mbappé die wil rentrer dans la surface de réparation. Il ah, de Kylian Mbappé. en la frappe de loin. Goal Zo klonk dat bij de lokale omroep van Parijs. Hun club won met 3-2 uit tegen Bayern München. En zet zo een flinke eerste stap richting de halve finales van de Champions League. Het was een spannend potje. Het was anders bij Porto tegen Chelsea. De club uit Londen hield de boel achterin goed op slot. Scoorde zelf twee keer 0-2 dus daar. Volgende week zijn de returns. Het weer af en toe zon vandaag en dan gaat op 9.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 I like the way you work it, work at, work at, work at, work at, work at, work at, work at, work at. I got to bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up.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 I got to bag it up. I like the way you work at No diggity. I got to bag it up. Yeah. I like the way you work at No diggity. I got to bag it up. I like the way you work at No diggity.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 Het aantal slachtoffers daalde minder door het grote aantal fietsers en wandelaars tijdens de lockdown. Boskalis is erin geslaagd een sleepboot met een kabel te verbinden aan het Nederlandse vrachtschip dat op drift raakte voor de Noorse kust. Vanochtend wordt bekeken waar het schip naartoe wordt gesleept.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 And I mean that quite literally, cause I only got so many mini me swimming in me. Man, I give it beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits, ze spreekt een beetje Frans. alleen maar Frans en Duits Zeg tegen mezelf, hoe neem ik aan mij naar huis?